En ik vond het wel leuk, omdat eh, in dat nummer van uh, Michael Bublé, Haven't Met You Yet, dat eh, handige klap daarin zat. En dat ging eigenlijk naadloos over in, in dat pingpongballetje van die Enrico Iglesias. You're so beautiful, dat zegt James Blunt. Het zou tegen je gezegd worden, zeg. But I won't lose no sleep on that Cause I've got a plan with you, maar you're so beautiful, dat zegt eh, James Blunt. En eh, misschien weet u nog wel, die Kate en William, zij zijn uh, pas geleden getrouwd. En wat zouden ze tegen elkaar gezegd hebben? I do, I do, I do, I do, I do. I do. jaren geleden dat ABBA de grote hit had met eh, I Do, I Do, I Do. En dit is nog zo'n hit uit het verleden, maar eh, als u een beetje van mijn leeftijd bent, dan kunt u het gewoon helemaal meezingen hoor. I Want To Know What Love Is. I've take a little time A little time to think things I need it when I'm older now this mountain I must climb Feels like a world upon my shoulder Through the clouds I see love wil worden.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 En misschien zie ik Al de samen met uh, Paul de Leeuw. Eigenlijk wel een hele leuke manier om eh, Frans te leren. Hè? Een belle histoire, oftewel een heel mooi verhaal. Kent u deze nog? Simply Red. If you don't know me by now.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 En dat kun je van deze dame ook wel zeggen hoor. Deborah Harry is beter en luisterend naar de naam Blondie. Kauwend kauwend op het podium. En toch de ene hit na de andere. Heart of Glass is misschien wel haar grootste hits geweest. langzaam maar zeker uit de speakers met eh, Heart of Glass. Blondie. Ik liep van week in mijn eh, favoriete platenzaak en ik zag daar een cd liggen van uh, Huus Meerbes uit 2002. En toen dacht ik bij mezelf van, ik zal eens even luisteren. En daar stonden zulke prachtige nummers op dat ik bij mezelf dacht van, och, waarom koop ik hem dan niet, hè? Dit is natuurlijk het Brabants volkslied waar iedere Brabander zo trots op is. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog.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 Sorry De tekst is van Guus Meeuwers en de muziek is van Jan-Willem Rozenboom. En die Jan-Willem Rozenboom is tevens ook zijn, zijn muzikale leider, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Hij heeft heel wat nummers samen met hem geschreven. Ook het volgende. Ik mis haar. Nee, ik ben niet verstandig Nee, en ik ben niet sterk. En ik denk dat ik zelf bepaal hoe ik dit verwerk. En ik eis medelijden, want dat heb ik verdiend. Geen wijze woorden meer, wees nou een vriend. niet voor mezelf Alsof ik dat niet weet En ik zoek wat gezelschap in de hoop Dat ik haar vergeet Maar dat is niet eenvoudig Ik krijg het niet voor elkaar Wat ik ook probeer ik denk Soit très hoor, deze Guus Meerwes.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 Ja, hoe meer je me tegenwerkt, hoe meer dat ik zal laten zien... dat ik gewoon mijn leven leid zoals ik ben. Je weet dat ik eh, verzamelaar ben van eh, wereldmuziek, hè? Als vrienden of kennissen van mij op vakantie gaan naar een ver vreemd land... dan zeg ik altijd, breng voor mij een cd'tje mee. Dit komt uit China. Het is muziek die eh, ja, zowel eh, westerse, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen, als oosterse muziek samengevoegd zijn. Ongeveer het enigste liedje wat ik eh, kan uitspreken op deze cd.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 De jongen werd daar geopereerd aan zijn verbrijzelde benen. Inmiddels loopt hij weer bijna normaal. Bij de vliegtuigcrash in Tripoli kwamen alle andere 104 passagiers om het leven. Ook de ouders en het broertje van Ruben overleefden de ramp niet. Bij de herdenking op 12 mei, de dag van de crash, zal de tienjarige Ruben niet aanwezig zijn. Zijn oom en tante kiezen daarvoor omdat ze niet willen dat er foto's van hem worden gemaakt. Ze hopen dat Ruben een beschermde jeugd kan leiden. De FNV-bonden proberen sinds het begin van de middag op één lijn te komen met het bestuur van de vakcentrale over het pensioenstelsel. Vooral FNV-bondgenoten verzet zich. De bond vindt dat vooral voorzitter Jongerius te veel zekerheid wil inleveren. De bond zegt dat het uur-u is aangebroken. Als de andere FNV-bonden zich niet aansluiten bij het verzet van bondgenoten, gaat de grootste FNV-bond een eigen koers varen en mogelijk actie voeren. Tegenstanders van bondgenoten zeggen dat het vasthouden aan zekerheid de kans op koopkrachtbehoud aantast. Het Syrische leger houdt een groot aantal tegenstanders van het regime van president Assad gevangen in voetbalstadions. Volgens Amnesty International gebeurt dat in elk geval in de havenstad Banias. Het leger heeft de afgelopen dagen zoveel mensen gearresteerd dat er in de gewone gevangenissen geen plek meer is. Ook in Homs, Daraa en een aantal buitenwijken van Damascus zijn veel tegenstanders van de regering opgepakt.